Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie gaat onderzoek doen naar islamitische basisscholen... die zijn aangesloten bij de scholenkoepel ISBO. Nieuwsuur en NRC melden gisteren dat de scholen een lesboek gebruiken... waarin staat dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken... en dat alle homoseksualiteit verafschuwt. Minister Slop wil dat de inspectie nu kijkt of de scholen wel genoeg doen aan burgerschaponderwijs. PvdA en VVD pleiten in reactie op de berichtgeving voor een aanpassing van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. 50 bedrijven in Beverwijk zijn deze middag binnengevallen vanwege een grootschalig witwasonderzoek. De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de FIOD hebben computers en administratie in beslag genomen. Opvallend is dat er onder de bedrijven ruim 40 belwinkels zijn. Die worden door criminelen vaak gebruikt als dekmantel. Vier van de bedrijven zijn formeel verdacht. De overige bedrijven zijn vooral doorzocht om bewijsmateriaal te verzamelen. In hoge beroep is 18 jaar cel geëist tegen de man die Raya Drijsma uit Hoofddorp doodschoot. De 35-jarige Drijsma werd in juni 2015 doodgeschoten door haar ex. Hij zegt dat hij uit zelfverdediging handelde, maar dat wordt door getuigen tegengesproken. De man zou haar daarvoor al hebben bedreigd en afluisterapparatuur in haar auto hebben geplaatst. De rechtbank legde de verdachte eerder 12 jaar cel op. Het is nog altijd niet duidelijk wat er met de 15 noodleidende filialen van Hudson's B gaat gebeuren. De Canadese eigenaar heeft nog geen beslissing genomen, zei de Raad van Bestuur bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Onlangs bevestigden vakbonden berichten in de media over een sluiting van de winkels eind dit jaar. De bonden zeiden daarover geïnformeerd te zijn, maar dat werd ontkend door Hudson's B. De winkelketen leed afgelopen kwartaal 317 miljoen euro verlies, waarvan 47 miljoen bij de Europese winkels. Hoe groot het verlies in Nederland is, is niet bekend. Het weer vanavond neemt de bewolking toe, kan er af en toe wat regen vallen. Morgen ook nog een enkele bui, later wordt het droog met zonnige perioden en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds behoorlijk wat files, maar veel dagelijkse files veroorzaken niet al te veel vertraging. Het gaat dan om ongeveer 5 minuten oponthoud. Maar er zijn wel een paar files die meer vertraging met zich meebrengen. Zoals de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Daar heb je nog een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A4 richting Den Haag bij Schiphol. En op de A7 van Horen naar Zurich staat het vast bij Kornwerderzand door een ongeluk.